about to go Yo, this is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afrojack. Hey, we're Dimitri Vegas and like Mike. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom bij het perfecte weekendgevoel. Onze dansvloer is droomvrij en voorzien van de allerbeste dance. Ik ben Armin van Buren. De komende drie uur ben je weer traditiegetrouw aanwezig bij het allerlekkerste feestje van je zaterdagavond. En meld jezelf even in onze gratis 538 app. Ik ben heel benieuwd welke feestjes er nog meer gevierd gaan worden dit weekend. En onthoud, straks om 11 uur hoor je weer een exclusieve hotmix. Dit keer in Italiaanse handen. Medusa komt langs. En ons noodbakket bestaat ook uit Jonas Blue en Artbot. Night. Maar eerst Don Diablo en Monochrome. Enjoy the silence. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my plans are very unnecessary. They can only do harm. Enjoy the silence. Enjoy the silence necessary. They can only do harm. Enjoy the silence. Enjoy the silence. 538. Een track waarbij de stroboscopen overuren draaien... je benen niet stil kunnen blijven staan. Artbad en Dance hoorde je. Staat op punt om nieuwe muziek voor je te draaien... van onze grote vriend Oliver Heldens. Of nou ja, dit is natuurlijk niet echt nieuw. Het is een remake van Lady, Hear Me Tonight... van het Franse duo Mojo. Origineel komt uit 2000 eh, alweer. Het is niet zomaar dat Oliver deze track nieuw leven inblaast. Hij zei zelf dat het een nummer is waardoor hij verliefd werd op house en disco als kind. Wauw. Hij brengt eigenlijk een soort ode dus. Je hoort hem nu in Dance Department. Oliver Heldens en zijn versie van Lady. reasons you're gonna wanna make it someday. Some say Jamback. En het is wel een leuk verhaal dit. Dit staat niet in het script, maar dit moet ik toch even vertellen. Mijn broer die appte mij. Die zei, wat leuk dat jij met een leerling van mij... in Dance Department muziek aan het draaien bent. Ik zeg, hè? Ja, mijn broer geeft zelf les op, het, eh, op de Rock Academie... en op het eh, conservatorium in, eh, in Haarlem in Amsterdam. En uh, Jamback schijnt dus een van zijn leerlingen te zijn. Bizar, hè? En hij draait dus nu gewoon de hotmix hier bij 58 Dance Department. Heb je die gemist? Die kun je gewoon terugluisteren op 538.nl. Vorige week vertelde hij dat er een hoop leuke dingen aankomen trouwens in 2026. Nou, de druk ligt nu al hoog voor de volgende releases. Dus ik hoop dat ik eh, weer een hoop creativiteit en inspiratie eh, mag gaan krijgen. Eh, los van, van de shows hoop ik dus echt ja, nog meer muziek zoals dit uit te kunnen gaan brengen. Al dus Jamback, nu verder met Jonas Blue en Edge of Desire. Een hele dikke Frankie Rizardo remix. Every day I wake up, always the same. You don't shut up, and who's to blame? If you're gonna talk, then make it good. Make me laugh, you wish you could. zeggen? Er zit een mama appelsap hierin, hè? Je lul stinkt naar mij, zeggen ze dan. Your Mind van Adam Beyer en Bart Skills, de Hunter remix. Hoor die in Dance Department. Volgens mij heb ik het wel eens eerder gezegd. Trance is populairder dan ooit. Misschien ben ik natuurlijk wel niet helemaal objectief als Armin van Buren zijnde. Maar collega Chesto bevestigde deze week. Hij heeft zijn trans comeback gemaakt. Dat deed hij dit jaar al eigenlijk met zijn Prismatic shows. Maar nu dus ook onder zijn eigen naam. Bring Me To Life is een voorproefje van zijn nieuwe album dat volgend jaar uitkomt. Wij kunnen niet wachten. Je hoort hem nu, Chesto, in Dance Department. night. I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. Hmm. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep. sex, I confess. I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me.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 What's up? This is Afrojack. Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Wil jij weten wat de beste remedie is tegen de kou buiten? natuurlijk. Dat bespaart je ook gelijk weer een hoop energiekosten trouwens. Welkom op de plek waar je 100% dansgarantie krijgt. Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren en tot middernacht heet ik je welkom op de zaterdagavond traditie. Met straks om 11 uur ook nog eens Italiaanse warmte van Medusa. Het trio verzorgt vanavond een exclusieve hotmix. En dit uur nieuwe tracks voor je van Lucas en Steve, Clapton en Ein Muziek. Maar eerst Swanky Tunes en off. Dit is Favela. nada vai me parar. Já que tu perdeu, supera. Tira a mão de mim, vou pro baile de favela. 538. Ik ben Armin van Buren hoorde Camel Fat samen met Coaché, Halloween en Goddess. Kijk heel even in de gratis 538-app. Er komen heel veel leuke berichtjes binnen vanavond. Hey Armin, vanavond al Sinterklaasavond gevierd met vrienden en familie. Nu pepernoten en banketstaven eraf dansen met Dance Department aan. Dat zegt Shirley en Misha stuurde er ook eentje. Vandaag veel kerstmuziek gedraaid, nu tijd voor andere beats. Lekker dit Armin. Thanks Misha, wees gerust. Bij Dance Department geen jingle bells. Wel muziek van Clapton naar Antoine en Anthony P. Dit is Forever. zin om te geven? Wauw, je bent niet de enige. Wat een plaats! Je hoorde Jet Moore en Roman King, The Spell in Dance Department. Nou, het zal de laatste kerst van Lucas de Werd worden zonder kind. Want ook eh, Lucas van Lucas en Steve verwacht een kind met zijn geliefde in januari volgend jaar. Al verwacht ik dat hij het in de decembermaand druk genoeg gaat krijgen met het verzorgen van zijn lieve vrouw en het afmaken van de babykamer natuurlijk. Gelukkig droppen ze ook nog goede muziek. Ik weet niet waar ze de tijd vandaan halen. Maar het is wel een hele dikke plaat. Check het zelf. Lucas en Steve en Good Times hoor je nu in Dance Department. Fantasy, de Kasim remix in Dance Department. Check trouwens eh, onze Instagram elke week voor de nieuwste releases en de playlist at Dance Department Official. Ik heb hier iets nieuws voor je. Een track waar we heel erg fan van zijn, waar we een extra grote spotlight op willen zetten. En dat noemen we dan de Worldwide Warning. Vandaag in handen van Eindmuziek, Soleil en Joris Voorn origineel begon al een redelijke dance classic te worden. Ook al is hij echt nog niet oud. Maar Joris Voorn draaide al een tijdje in zijn set een speciale versie, een remix. En die heeft hij nu gefine-tuned en officieel uitgebracht. En die vinden wij echt zo dik. Eindmuziek en Soleil met We Talk About Dreams. De Joris Voorn remix is de Worldwide Warning. hiervan nog, even Het origineel. Mr. Roy en Marco Lee, Something About You hoorde je in Dance Department. Nog heel even en we verwelkomen het Italiaanse trio Medusa en onze exclusieve hotmix. Je hoort ze een uur lang vanaf 11 uur. Maar eerst nieuwe muziek van labelbaas Mark Knight. Hij is terug met Bullets EP nummer 7 alweer. Op deze EP werkt hij vaak samen met artiesten die hem mega inspireren. En daar is deze samenwerking een voorbeeld van. Mark Knight en James Hur. I Don't Wanna Come Down in Dance Department.